Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Roeicoach Josie Verdonkschot is positief getest op het coronavirus. Het is het vijfde lid van Team NL op de Olympische Spelen dat positief test. Verdonkschot is in quarantaine gegaan. Chef de mission van den Hogenband spreekt van een teleurstelling. Hij zegt dat Verdonkschot zijn eigen emotie parkeert... en weet dat zijn sporters in goede handen zijn. De roeicoach zat niet in dezelfde KLM-vlucht als de vier eerdere coronagevallen bij Team NL. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen zijn straten ondergelopen. En in Waals-Brabant worden modderstromen gemeld van anderhalve meter hoog. In Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook delen van Nederland hebben te maken met stevige buien en wateroverlast. In de Zeeuwse plaatsen Oud-Vossenmeer en Sint-Anna-land zijn straten ondergelopen. Volgens de veiligheidsregio is de situatie onder controle. Ook in het westen van Noord-Brabant zijn meldingen van ondergelopen kelders... in Steenbergen en Bergen-op-Zoom. KNMI heeft voor zondagmiddag code geel afgegeven voor het hele land... omdat er dan opnieuw onweersbuien worden verwacht. Bij wedstrijden van de Premier League zijn vanaf oktober misschien alleen nog volledig gevaccineerde fans welkom. De Britse regering overweegt die maatregel voor het voetbal, maar ook voor andere evenementen met meer dan 20.000 toeschouwers. Britse media schrijven dat de regering in overleg is met de Premier League clubs over de vaccinatie-eis. Die gaat misschien ook gelden voor wedstrijden in lagere divisies. Het weer nog, regen en onweer in Groningen en Friesland. In het zuiden trekken de regengebieden juist weer weg. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is er geregeld zon met in de loop van de dag nieuwe regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Yo por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. ti, ¿quién lo diría?